Van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS. De race om de republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... lijkt alleen nog te gaan tussen Donald Trump en Ted Cruz. Bij de voorverkiezingen in vier staten kwamen hun rivalen... Marco Rubio en John Kasich er niet aan te pas. Trump won in Louisiana en ligt voor in Kentucky... Cruz won in Kansas en Maine. Daarmee behoudt de omstreden Trump nog wel een voorsprong in de race naar de nominatie. Maar de aardsconservatieve Cruz blijft op enige afstand volgen. Bij de Democraten werd in drie staten gestemd. Hillary Clinton won in Louisiana. Bernie Sanders pakte Kansas en Nebraska. Voor de onderlinge strijd maakt het weinig verschil. Clinton heeft nog altijd een ruime voorsprong. In Delft zijn twee feestgangers in het water gevallen. Een van hen is bijna verdronken. Het gaat om twee jonge vrouwen die feest vierden op een binnenvaartschip. Hoe ze in het water terechtkwamen is niet duidelijk. Een van hen kon door omstanders uit het water worden gehaald en is naar het ziekenhuis gebracht. De tweede vrouw heeft een tijd lang in het water gelegen voordat duikers van de brandweer in Delft haar vonden. Ze is ter plekke gereanimeerd en ligt nu ook in het ziekenhuis. Ze zou er slecht aan toe zijn. Paus Franciscus is geschokt door de moord op vier nonnen in Jemen. Terroristen vielen in de havenstad Aden een bejaardentehuis aan. Ze schoten eerst de vier nonnen uit India dood... en daarna een aantal ouderen die ze geboeid hadden. Ook een kok en een aantal bewakers werden vermoord. In totaal vielen er 16 doden. De aanslag werd er waarschijnlijk gepleegd door leden van terreurgroep Al-Qaeda. De paus spreekt van een daad van zinloos en duivels geweld. Hij hoopt dat mensen hierdoor worden wakker geschud en dat de strijdende partijen in Jemen de wapens neerleggen. Het weer, vannacht in het westen mogelijk een bui. Landinwaarts kan mist ontstaan, minima rond het vriespunt.